De deserteurs werden ontslagen en mochten zeven jaar lang niet meer voor de Ierse overheid werken. De Ierse minister Shetter van Defensie heeft nu zijn excuses aangeboden voor de behandeling van de deserteurs. Hij zei dat een regering onder normale omstandigheden nooit mag accepteren dat militairen zonder toestemming het leger verlaten, maar dat de Tweede Wereldoorlog een bijzondere situatie was. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de uitbreiding van de NAVO-missie tegen piraterij voor de kust van Somalië. Er komen extra mariniers, twee helikopters en een onbemand vliegtuig. De uitbreiding kost ruim 13 miljoen euro. Nederland doet sinds april 2010 mee aan deze operatie. In de Tweede Kamer heeft minister Hille gezegd dat hij tegen de inzet blijft van gewapende particuliere beveiligers op de schepen. De verzekeraars en reders hadden daarom gevraagd. Ze vinden dat alleen mariniers de schepen niet genoeg kunnen beschermen. Maar volgens Hille willen de verzekeraars vooral dat het goedkoper wordt om de mariniers in te zetten. Nu is hij ongeveer twee keer zo duur als een particuliere beveiliger. De FIOD heeft drie mensen opgepakt voor fraude met persoonsgebonden budgetten. Het zijn twee vrouwen en een man die werken bij een thuiszorgbureau in Almere. Ze zouden anderhalf miljoen euro in eigen zak hebben gestoken. Ze worden ervan verdacht dat ze hebben gesjommeld met aanvragen van budgetten en het indienen van facturen. Ook zouden ze PGB-gelden die ze hadden ontvangen voor overleden cliënten niet hebben teruggestort. Het weer droog, minima tussen 8 en 10 graden.